Die zegt dat er een teddybeer in zat met bedrading, maar gelukkig zonder explosief. Dus niet gevaarlijk, maar gezellig is anders, schrijft de PVV-leider op Twitter. Een dikke boete voor de sociale verzekeringsbank. De overheidsinstantie die bijvoorbeeld regelt dat mensen kinderbijslag of AOW krijgen. Ze moeten 150.000 euro betalen omdat ze aan de telefoon niet goed genoeg checkten of een beller wel echt was wie of die zei dat die was. Zo kon iemand informatie over de uitkeringen van iemand anders opvragen. Krantenbezorgers hoeven op Koningsdag niet vroeg hun bed uit. Vanaf dit jaar krijgen abonnees van Trouw, de Volkskrant en het AD geen krant meer op de mat. Volgens de uitgever is het niet te doen voor chauffeurs en bezorgers... omdat een hoop steden door vrijmarkten slecht bereikbaar zijn. Voor andere kanten gold al dat zij niet op Koningsdag bezorgd werden. En dan naar New York, een belangrijke aankondiging van de burgemeester daar. We are just really happy today to say uh, that we have found our rat czar. And she is focused... <laughs> Ja, de stad heeft een speciale rattenzaar aangesteld om het rattenprobleem in de stad op te lossen. Er lopen in New York zo'n 2 miljoen van die knaagdieren rond en dat is een probleem, want het beesten dragen ziektes over. In oktober kwam de gemeente al met strengere regels voor het op straat zetten van vuilniszakken. En nu gaat er dus een speciale rattenbestrijder aan de slag. Dit is er. Rats and the conditions that support their thriving will no longer be tolerated in New York City. There's a new sheriff in town. <laughs> Het weer op de meeste plekken droog, af en toe zon en zo'n 12 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog, de wind gaat dan ook wat liggen. En morgen dan hebben we af en toe zon, smiddags weer een bui en het wordt een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB.